Gisteren liep de termijn af die Kroes had gesteld voor de verkoop van bedrijfsonderdelen. Bos krijgt nu tot 19 oktober de tijd om onderdelen te verkopen van de bankencombinatie. Als dat niet lukt, geeft Kroes geen toestemming voor de fusie. ABN AMRO en Fortis zouden dan een tot dominante positie krijgen op de zakelijke markt. Bos is blij met het uitstel. Hij verwacht de zaak binnen afzienbare tijd te kunnen afronden. In het Noord-Hollandse dorp Dirkshorn hebben zo'n 40 hoogbejaarden vannacht niet thuis kunnen slapen vanwege brand in een verzorgingshuis. Ze logeren bij familie of in een verpleeghuis in de buurt. Twee bejaarde bewoners werden naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen. De brand in Dirkshoorn brak gisteravond rond 10 uur uit, maar was snel onder controle. De Italiaanse regering heeft delen van Sicilië tot rampgebied verklaard. Daardoor komt er meer geld vrij voor hulpverlening. Op Sicilië kwamen gisteren zeker 20 mensen om het leven door overstromingen en aardverschuivingen. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. De hulpverlening op Sicilië verloopt moeizaam doordat veel wegen zijn weggeslagen of zijn bedolven onder de modder. In Mexico is bij een actie tegen drugs een recordvangst gedaan. De politie nam meer dan 37.000 kilo aan chemicaliën in beslag bedoeld om metamfetamine mee te maken. Mexico is een van de grootste producenten van de oppeppende en zeer verslavende druk. De chemicaliën werden gevonden bij twee invallen. De ene was in een stad in het noorden van Mexico, bij de grens met Texas. De andere inval was zuidelijker, op een boot die voor de kust voer. Volgens de Mexicaanse autoriteiten is met de actie een zware slag toegebracht aan de georganiseerde misdaad.